Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. bij de Griekse banken, melden bronnen aan de NOS. Mogelijk wordt er nog meer geld gereserveerd om de banken van voldoende contanten te voorzien. Het is onzeker of de banken in Griekenland maandag wel open gaan. De Grieken hebben de afgelopen dagen massaal hun geld van de bank gehaald. Volgens bronnen van Reuters is tussen maandag en woensdag 2 miljard euro opgenomen. Gisteren was er overleg tussen de Eurogroep en Griekenland, maar dat mislukte. Maandag is er een extra eurotop. De Deense premier Torning Smit stapt op na de nederlaag die haar centrumlinkse coalitie deed bij de parlementsverkiezingen. Haar sociaal-democratische partij werd weliswaar de grootste, maar haar coalitie haalde geen meerderheid. Winnaar van de verkiezingen is de centrumrechtse oppositie onder leiding van Luke Rasmussen. Dat blok komt uit op 90 van de 179 zetels. De centrumlinkse coalitie van premier Torning Smit blijft steken op 89 zetels. Ondanks dat de partij van Rasmussen niet de grootste is geworden, wordt hij waarschijnlijk toch premier, omdat zijn rechtsliberale blok heeft gewonnen. Automobilisten die in een oude diesel rijden zonder roetfilter uit de fabriek gaan fors meer wegenbelasting betalen. Ook veel leaserijders moeten rekening houden met hogere belastingen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wil voor deze categorieën een hoog tarief invoeren van 22 procent. Het lage tarief van 4 procent is voor auto's die geen schadelijke stoffen uitstoten. Voordelig elektrische auto's worden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Een van de 43 studenten die vorig jaar verdwenen in Mexico... blijkt in werkelijkheid een soldaat te zijn geweest. Dat heeft het ministerie van Defensie van Mexico toegegeven. De militair was geïnfiltreerd in de onderwijzerschool... die door het leger wordt gezien als een broeinest van sociale onrust. Het leger zegt niet te weten wat er met de man is gebeurd... nadat hij in september vorig jaar werd ontvoerd. Volgens de officiële lezing zijn de vermiste studenten door de politie overgedragen... aan een criminele groep die ze heeft vermoord en verbrand. Maar bewezen is dat nooit. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar in de loop van de nacht neemt de kans op regen toe.